Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassade in Irak is opnieuw geraakt door een luchtaanval. Veiligheidsfunctionarissen zeggen dat de ambassade geraakt werd door een drone. Het is niet duidelijk of die afkomstig was van Iran... of een militante groepering in Irak die gesteund wordt door Iran. De aanval kwam kort nadat de ambassade alle Amerikanen in Irak had opgeroepen om het land te verlaten... Het gebouw in Bagdad werd vanochtend vroeg ook geraakt. Over mogelijke gewonden of schade is nog niets bekend. De Oegandese oppositieleider Bobby Wine is niet meer in Oeganda, zegt hij in een video op X. Hij zat de afgelopen twee maanden ondergedoken. In welk land hij nu is, is niet duidelijk. Oegandese leger en politie was naar Bobby Wine op zoek... nadat hij zittend president Museveni had beschuldigd van fraude. In het Verenigd Koninkrijk roepen dierenrechtenactivisten op tot strengere maatregelen bij paardenrace Aanleiding is de meest recente editie van het prestigieuze Cheltenham Festival... waarbij in vier dagen tijd vier paarden doodgingen. Het aantal paarden dat dit jaar het leven liet op een Britse renbaan staat na dit festival op 24. In heel 2024 gingen in het Verenigd Koninkrijk 214 wedstrijdpaarden dood. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Sparta. Het was de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Oscar Garcia. Door de overwinning komt Ajax op de vierde plaats op twee punten achterstand van NEC. Dat won eerder op de avond verrassend van koploper PSV. Het werd in Eindhoven 3-2. Dat betekent dat PSV dit weekend nog geen kampioen kan worden. Verder versloeg Herenveen vanavond Telstar met 3-0. Fortuna Sittard was met 2-1 te sterk voor Volendam. Het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar temperaturen rond het vriespunt.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 But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.